Ook zijn de voorwaarden voor de gratis opvang niet duidelijk genoeg, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. Mag je je kind ook brengen als je naar de sauna wil? Of is dat eh, echt gekoppeld aan hoeveel je werkt bijvoorbeeld? Nou, dat allemaal regelen kost eh, meer tijd dan ze hier hadden gedacht. En ja, het scheelt eh, de overheid ook een flinke klap geld. En dat is mooi meegenomen, want het kabinet moet voor het eerst sinds jaren flink bezuinigen. Bijna 470.000 jongeren werden vorig jaar geholpen door jeugdzorg. Dat is bijna evenveel als een jaar eerder. Vaak was er sprake van problemen met de opvoeding thuis... of hadden de jongeren behoefte aan psychische hulp. De Chinese president Xi Jinping en de Oekraïense president Zelensky hebben gebeld. Het was voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne... dat ze met elkaar hebben gepraat. Xi drong erop aan zo snel mogelijk de wapen neer te leggen. Zelensky zei na afloop dat het een lang en veelbetekenend telefoongesprek was. En sta jij binnenkort met een beker bier in handen op Douwpop? Dan ben je lekker milieubewust bezig zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen. Het festival doet namelijk de plastic bekertjes in de ban. In plaats daarvan krijg je een volledig afbreekbare kartonnen beker. Die is waterdicht dankzij een laagje berkenhars. En voor de sceptici, het festival heeft de bekers al uitgebreid getest. We zijn zelf ook bierdrinkers. We proberen deze al eh, anderhalf jaar uit. En eh, bij vriendengroepen, bij sportclubs, iedereen heeft het geprobeerd. En wij zijn er gewoon van overtuigd dat dit echt qua bierbeleving meer doet dan het kleine plastic bekertje wat andere festivals doen. Op Douwpop treden dit jaar onder meer de Prodigy, Goldband en Son Mieu op. Het weer is af en toe zon, maar er vallen ook wat lichte buitjes. We krijgen een droge, maar koude koningsnacht met landinwaarts een paar graden vorst. Morgenochtend wordt bekroond met een zonnetje, later meer wolken en 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland heb je vertraging onderweg op de A4 van Amsterdam naar Den Haag.